Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. VVD-leider Jessel Gus noemt het eindverslag van informateur Putters... een goede basis om te werken aan een nieuw kabinet. En ook Omzicht is tevreden. Putters presenteerde vanmiddag zijn verslag. Daarin zegt hij dat hij denkt dat de PVV, VVD, NSC en BBB met elkaar verder kunnen. En hij sloot af met een stukje advies, zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. Putters die gaf de vier partijen ook nog een boodschap mee. Hij wees ze op hun grote verantwoordelijkheid om nu goed samen te gaan werken... en ook te gaan werken aan het onderlinge vertrouwen... Maar als ze volgende week gaan praten over de inhoud... dan wordt het eh, gewoon weer heel spannend. Ja, we weten al dat de partijleiders van de grootste partijen... zelf in de Tweede Kamer gaan zitten. En dat Wilders geen premier wordt, omdat de anderen dat niet willen. Ander nieuws over Wilders. Een jongen van 13 is veroordeeld voor het met de dood bedreigen van de PVV-leider. Dat deed hij op social media. Hij krijgt een voorwaardelijke straf van 30 uur. Dat betekent dat hij die niet hoeft uit te voeren als hij de komende twee jaar niks vliegt. De jongen krijgt wel verplichte begeleiding. Opnieuw is er een Starship-raket ontploft van SpaceX. Het was de derde testvlucht met zo'n raket en ook de derde keer dat het misging. Het bedrijf zegt wel dat de test een succes was... omdat de raket verder kwam dan de vorige keren. Starships moeten in de toekomst helpen bij de NASA-missies... om weer mensen naar de maan te brengen. En als treinreiziger op Den Haag Centraal kun je het misschien herkennen. De vieze flik op spoor 9. Ja, veel mensen die lopen er met een grote boog omheen, maar toch heeft hij een cultstatus. Het komt door een Insta-account dat speciaal voor de vlek gemaakt is, genaamd Vieze Spoor 9. Kleine 2500 volgers. En nu heeft ProRail Spoor 9 aangepakt. En dat deden ze op een passende manier. Afgelopen week hebben we één eh, van die tegels aan de eigenaar van het Instagram-account eh, gegeven. Zodat hij een mooie levendige herinnering heeft aan eh, het Instagram-account. Ja, de smerige tegels zijn dus weggehaald. Maar nu lijkt er weer een klein vlekje te ontstaan blijft de iconische vlek dan misschien toch in leven. De komende maanden wordt, het, eh, eh, wordt de lekkage op het busplatform ook eh, weggehaald. En dan zal dus ja, de vieze vlek definitief verleden tijd zijn. Heb ik nog wat weer voor je. Er komen weer meer wolken aan, maar het blijft de komende uren nog droog. Later op de avond gaat het regenen.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 dat was hem. Uh, de, de Apricity was dat. Is trouwens, als het goed is, ook het eh, laatste nummer... wat eh, op het album staat, de Bigger Picture. En dat klopt, eruit. Ja, zie je. En, en, je zei twee liedjes van Accidental Pictures... maar die nu komt, is het laatste liedje van de vorige plaat. Ah, oeh. want Before I'm Leaving staat er niet op. Nee. Nee, eh, die staat dan weer volgens mij eh, op eh, een van de andere nummers of oh, albums. Racing Erasing Mountains. Is Zie dat, dat, dat is het. Ja, ik dacht ik ga stemmig met die gitaren op pad. Ja. En dit zijn contingent like origins of a taste. We're all shaped by what went on before today. The bar we're all entitled to our way. You gotta see your own. You gotta when the freaking population is in social isolation, man. Now, and this virus that's been racing got entire occupations taking four weeks of staycation, man. Now I don't plan on hibernating, cause this music needs making. I can share it on my Instagram. I'm digitally lyrical, giving y'all vibrations. I'm stationed on house party. You should come and take a visit. And the pubs and the bars and the restaurants are closed. How long will it take before we're free again? Nobody knows I get a little bit light when the sun shines on my balcony at home. And I need it, there's a reason that I can feel it in my bones. I get a little bit light when I hear it, and I know I'm not alone. I got music in my finds a man who flirts with a fool. And bluebird should fly low in the midst of spring. So the ship without a sail could sail will surely sing with him. It seems that you have grown so old and bitter. You've grown tired of this sea of old recurring themes. the young birds flying in and flying out of the new are in the past. Life is just the wheel that keeps on turning.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 Will you be my real love? Come on, body ready, need a hug from Freddy. I want you to know that once I've drowned, I'll shout seasons are the same, same. Back off, blackout. I know we will never play the same game. body one day what I know is right. van die stappen, we kennen de slags, we kennen van vellen. Ook wij kennen badders in training, skin, express in Marbella. Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Nu ziet ze de shoes, Sharon, ik en ook Isabella. Van villa, villa, we kennen van Vella. Ik had die regen druk, passier hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, passier hier op mijn ambarella mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, Op mijn mijn umbrella, hela eh, eh, eh. Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee zit Is de love die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella, Zet het weer niet mee zit Ik zit me overzeet op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je je terug. Oh fella, fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, passier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, passier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn Barella, op mijn Barella, How many times niet weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je problemen met mij, Van maar die die is dus ik kom naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met Jara, Nikki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me Jones. Ik wil niet stappen, we kennen de slags, we kennen van Villa. Ook wij op alles in training, skin, expressie, maar bij ook ik ken een splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Nu zit de shoes, Shara, ik en ook Isabella. Oh Vella, Vella, we kennen van Vella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. I'll drag you back, back to bed with me. With the sheets still warm on my cold feet. giant rock floating in nothingness to what should cast its shadow into oblivion. see it there wouldn't be anything to behold the divine miracle of all existence. This is why we're here. This is why we're here. out, I'm anxious for the fall. To feel the sky receive my every call. That's been living here And though I'm not to blame It would stop me from dwelling.